D66-leider Kaag zei dat ze goede moed had dat er een mooi en ambitieus akkoord uitkomt... En ook CDA-voorman Hoekstra zei dat ze een heel eind zijn gekomen. Alleen VVD-leider Rutte wilde niet zeggen coalitieakkoord wordt waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat de treinen in oktober voor ruim driekwart gevuld waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak, maar dat het nu weer is gezakt naar 50 procent. Volgens Rintel is het de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden als er minder forensen zijn. Ze zegt dat hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen nu alles dicht is. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen 11 en 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders... en ook worden ze vaker gepest op school. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Ook raakten nog tientallen mensen gewond. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren... maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden... De migranten zouden op weg zijn geweest naar de grens met de VS. Het weer onder de bewolking niet kouder dan 2 of 3 graden.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 I really wanna get soon as chained and bound. mean a thing. If you're not here with me, I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas another blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas that's certain.